Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf vandaag horen scholieren weer elke ochtend dit... Maandenlang moesten ze een paar keer per week thuis hun laptop openklappen. Maar nu kunnen ze weer met een volle rugzak op pad. Na bijna een half jaar mogen middelbare scholen weer volledig open. Ook deze school in Zutphen is er klaar voor, hoort verslaggever Mark Hamer. Wij denken echt dat het verantwoord is, want in feite gaan wij terug naar de situatie van voor de kerstvakantie. Maar nu onder gunstigere omstandigheden. De, de besmettingscijfers dalen, eh, er wordt gevaccineerd, het is hartstikke mooi weer buiten. we kunnen, de ramen en de deuren goed tegen elkaar openzetten. Dus wij hebben er echt vertrouwen in dat het kan. Niet alle scholen in het land denken er zo over. Sommige, scholieren krijgen, sommige scholen krijgen de roosters niet rond of hebben te weinig coronatests klaar liggen. Vanaf vandaag mogen scholen de boel opengooien. Vanaf volgende week is het verplicht. We mogen weer naar Duitsland om te tanken, te shoppen of te snacken. Nederland wordt sinds gisteren niet meer beschouwd als een hoog risicogebied. Betekent dat je geen coronatest meer hoeft te doen als je een bezoekje aan Duitsland brengt dat korter dan 24 uur duurt. En dus brachten sommige mensen gisterochtend meteen een bezoekje aan de Duitse bakker. Ja, dat doe ik eigenlijk al, eh, al jaren. Iedere zondagmorgen dan is het eh, vaste prik. Opstaan en eerst deze kant op en dan eh, lekker met gezin een broodje eten. Het is weer een tijd geleden. Het is natuurlijk een tijdje dicht geweest. Maar we mochten weer de grens over. En het is bij ons eigenlijk traditie op zondag. Dus we maken er dankbaar gebruik van. Ook bij Duitse tankstations was het gisteren flink druk met gele nummerborden. En de ouders van een Amerikaans meisje van 13 waarschuwen voor de Fire Challenge op TikTok. Mensen tekenen iets op een spiegel met een brandbare stof en filmen dan hoe ze dat in brand steken. Bij Destiny ging het helemaal mis. Ze vloog zelf in brand en ligt al meer dan twee weken in het ziekenhuis met ernstige brandwonden. Je hoort haar moeder. It was unreal, heartbreaking. I don't think anybody wants to see their daughter on fire. Ja, niemand wil, zijn, <laughs> niemand wil zijn dochter in brand zien staan, zegt ze. En ook deze brandweerman vindt het maar een slecht idee. You're not only putting yourself in danger, you're putting your entire family and anybody in that building in danger. Destiny ligt waarschijnlijk nog maanden in het ziekenhuis. Ze ligt aan de beademing en heeft meerdere huidtransplantaties nodig. Het weer, nou je mag je jas thuis laten deze week, want het wordt lekker weer met een graadje of 23 vanmiddag. Alleen langs de kust is het iets koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB.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 shut up and drive. At the space where his wife once was Wants to find us something to believe in He hears a knock at the door this evening. She says I'm going to New York City to find in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. hoofdpunten van het NOS-journaal. De middelbare scholen mogen vandaag weer helemaal open. Vanaf volgende week maandag is dat verplicht. Nog niet alle scholen zijn er klaar voor. Ze worstelen nog met de roosters en de benodigde ruimte. Er zijn nu 433.000 mensen met een bijstandsuitkering. 12.000 meer dan een jaar eerder. De stijging was relatief het sterkst onder jongeren, meldt het CBS er is nog altijd niets bekend over de oorzaak van het dodelijk ongeluk bij Borger.